Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De oppositie in de Tweede Kamer heeft forse kritiek op de Nederlandse corona-aanpak... bleek tijdens een debat dat tot diep in de nacht duurde. Met name het besluit om de scholen open te laten stuitte op weerstand. Volgens PVV-leider Wilders speelt het kabinet met mensenlevens. Hij diende een motie in om de scholen te sluiten... maar die kreeg alleen steun van een deel van de oppositie... Een andere motie van Wilders haalde het wel. Daarin sprak de Kamer uit dat ouders die hun kinderen thuis houden... geen boete moeten krijgen. In België gaan scholen, cafés en restaurants dicht vanwege het coronavirus. Premier Wilmet heeft dat bekendgemaakt na crisisoverleg. De Belgische scholen schorten hun lessen vanaf maandag op. Ze moeten wel kinderen opvangen als hun ouders in de zorg werken... of als de kinderen anders bij opa en oma terecht zouden komen. Cafés en restaurants mogen vandaag nog open zijn tot middernacht... en blijven daarna in ieder geval tot 3 april dicht. Ook alle andere recreatieve activiteiten en evenementen in België worden geschrapt. De Amerikaanse klokkenluider Chelsea Manning is weer vrij. Ze zat vast omdat ze weigerde te getuigen in een rechtszaak rond Wikileaks omdat de grand jury die haar wilde horen inmiddels is ontbonden... bepaalde een federale rechter dat Manning moest worden vrijgelaten. Eerder zat ze vast voor het lekken van geheime documenten naar Wikileaks. In 2017 kreeg ze gratie van president Obama. De Verenigde Staten hebben in Irak luchtaanvallen uitgevoerd... op doelen van een pro-Iraanse strijdgroep. Er zouden vijf wapenopslagplaatsen zijn bestookt. De aanval is een vergelding voor de raketaanvallen woensdag... op een Iraakse legerbasis... waarbij twee Amerikanen en een Brit omkwamen. De Amerikanen houden de pro-Iraanse strijdgroep daarvoor verantwoordelijk. Het weer, er trekken buien over het land, minima rond 5 graden.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 Hij kiest voor de Zandvoortse Radio. 106.9. Dit is ZFM. I'll let my chat. Better you come for me, I'll let my chat, yo. And if you tell me, I'll let my chat. Better you come, I'll let my chat, yo. And if you tell me, I'll let my chat. Better you come for me, I'll let my chat, yo. And if you tell me, I would, I'll let my chat. Treat me good, treat me good. I'll let my give it up, give it up.